Key Music Die krijg je van Daphne van der Meijs. Goedenacht. In een woonwijk in Sint-Michels-Gestel in Brabant... is een busje met 1000 kilo vuurwerk gevonden, schrijft Omroep Brabant. Agenten vonden de wagen vol illegaal vuurwerk na tips uit de buurt. De politie is enorm geschrokken, want zo'n grote lading... midden in een woonwijk is levensgevaarlijk. Al het vuurwerk is inmiddels afgevoerd. Er wordt nog gezocht naar de eigenaar van de bus. Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu spraken in Florida over een oplossing voor de oorlog in Gaza. Trump hoopt op een snel staakt het vuren, maar voorlopig willen Israël en Hamas niet toegeven aan de eisen. Ook maken de twee leiders zich grote zorgen over Iran... dat volgens hen weer aan kernwapens werkt. Trump zei daarover dat die fabrieken direct gesloopt moeten worden... als dat gerucht klopt. Suriname houdt vrijdag een dag van nationale rouw... na de steekpartij in het dorp Meerzorg. De vlaggen hangen dan halfstok om de slachtoffers te herdenken. Afgelopen weekend stak een man daar negen mensen dood... onder wie vier van zijn eigen kinderen. De dader ging waarschijnlijk door het lint na een ruzie met zijn ex-vrouw. Hij is inmiddels niet meer in leven. De man heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel. In Weesp zijn ruim 20 huizen ontruimd nadat er in een woning een grote partij vuurwerk werd gevonden. De politie heeft één bewoner aangehouden en de EOD kwam ter plaatse om het vuurwerk veilig weg te halen. Buurbewoners moesten hun huis uit, maar de politie hoopt dat ze vannacht weer naar huis kunnen. Het is nog niet duidelijk om wat voor vuurwerk het precies gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar min 2. Aan de kust soms wat regen. Morgen is het vrij zonnig. Aan de kust zijn meer wolken met af en toe een bui. En het wordt 2 tot 6 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Ja, Stafne, dankjewel. Q-verkeersinformatie van Flitsmeister dan. Zonder files, overal doorrijden dus. Eén flitser in dit land. Moet oppassen op de A16 tussen Dordrecht en Breda. Daar staan ze bij hectometerpaal 37,7. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het foute uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Marcus Jansen. Daar staat hier een bord in de studio. Verboden vuurwerk af te oh, steken. niks meer te maken. Steek aan het ding, Peter. Steek aan. Music. Ja, opgeblazen. Dat is niet handig. to refresh your mind because the boys are back in town with a different kind of funk. Who got the funk? We got the funk, right? Everybody wanna boogie down tonight. Now throw your hands up in the sky, move around from side to side. I got what it takes, the beats, the breaks, the funky bass. I give your body crazy shakes. Come on. I heard somebody say she's at the party, so I'm gonna get me some.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 Ik krijg leuke berichtjes binnen hoor. Eh, onder andere van eh, live aan kijken. Ik weet niet of dat je het net hebt gezien, maar Lars Boelen stond hier <laughs> met een step rond te rijden in de studio. We hebben een step hier staan en het is een beetje een uitdaging om eh, de kerstbomen te laten staan. Eerder vandaag eh, liet Joey van der Velde ook al een kerstboom vallen. Maar eh, het komt goed. Leuk om wat via het horen de Q-app. Laat het even weten als je iets aan het doen bent wat het vermelden waard is. Dat sowieso. onder andere krijgen we ook nog een berichtje van Wesley. Hij stuurt leuke, lekkere muziek zo met fouten nieuw. Nou, dat is waar we ook een klein beetje op hopen. En ik heb goed nieuws voor je Wesley. Tot en met oud nieuw hoor je alleen maar dit soort muziek. We hadden eigenlijk eh, begin december eh, een meeting hier bij Q. En we zaten allemaal om tafel. En toen zeiden we op een gegeven moment... ja, hoe gaan we 2025 dan eigenlijk precies afsluiten? Dat is altijd een klein beetje een, een lastige vraag. Eh, dus, ik weet niet hoe dat met jou werk gaat... maar bij ons komt dan de ideeënbus op tafel. Dan krijgen we allemaal zo'n papiertje en een pen... en dan moet je daar opschrijven... ja, wat gaan we nou eigenlijk eind 2025 doen? En ik lul niet, maar unaniem kwam daar uit de bus... we gaan 2025 fout af met alleen maar foute muziek. En dus met fouten en nieuw. En daar zit onder andere Lionel Richie in. Ook Shaggy komt eraan naar Gigi D'Agostino. Dit is The Riddle in de Q-Music Nacht. is Fout en Nieuw. Zouden jullie van ons nieuws groeten willen doen? Van de collega's van Bloemenhandel van der Vijver. Dancing on the Ceiling. Lionel Richie in de nacht tijdens Fout en Nieuw. 1986 eh, trouwens. Mocht je het willen weten, het is hard dat je het interessant vindt... maar dat is het jaar dat Lionel Richie dit nummer uitbracht. Dat was ook een beetje de periode in, in de wereld... Eh, dat eh, de eerste verschijnselen van het internet volgens mij... in de wereld verschenen, zou je wel kunnen zeggen. En daar was niet iedereen mee eens toen Ik weet niet of dat je dat verhaal kent, maar eh, toen het internet zeg maar eh, nou ja, uit werd gebracht, zou je bijna kunnen zeggen, eh, werd dat eigenlijk een beetje verafschuwd. Op zich, ik, ik zat erover na te denken, eigenlijk is het wel logisch, toch? Ik bedoel, je moet je voorstellen dat in die tijd, 1986, mensen haalden geld bij de bank. kleding werd gewoon gekocht in de winkel. Of eh, vliegtickets, dat vind ik echt zo'n raar iets. Eh, dat werd gewoon eh, aan de balie gekocht op het vliegveld. Helemaal niet vooraf boeken. Je ging gewoon naar het vliegveld toe, ging bij de balie staan... en je zegt, ik wil verdorie een ticket naar Los Angeles... en dan zit je een paar uur later in het vliegtuig. Totdat internet kwam. En eh, nou, dat eh, vonden mensen nou, niet echt een prettige verandering, laat ik het zo maar zeggen. Eh, mensen zeiden zelf, dit wordt gewoon een mislukking. Zo erg dat Robert Meldcafé zei... het internet gaat één grote flop worden... en als dat niet zo is, dan eet ik mijn eigen woorden nog. En eh, je kan je voorstellen dat Robert Meltcafé niet echt een meestervoorspeller is. Hij heeft daadwerkelijk zijn woorden opgegeten. Heel creatief. Hij heeft een briefje gepakt. Daar heeft hij die woorden exact opgeschreven. Als het internet een flop wordt, dan eet ik mijn eigen woorden op. Mixte het in een glas met water. En hij dronk het op. En dat gebeurde in 1995. Zelfs jaar dat deze uitkwam. Mr. Bombast. We are just and bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. Mm. Mr. Lover, lover, <laughs> girl. Mr. Lover, lover, lover. Mm. Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. romantic me fantastic. Touch me on me back, she says, I'm Mr. Rose. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill. Do me, oh my, well, well. And just like a turtle crawling out of my shell, girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my back, she says I'm Mr. Boom. back, she call me Mr. Rowe. Romantic, really fantastic. She touch me on me back, she says, uh, Mr. Boom, boom. me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive? Well, baby, hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, <laughs> baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well, are you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, then baby, love you the peas. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says, I'm Mr. Rose. Y'all be it like you should. I give you loving, girl, you loving well good. I want your loving, y'all. You remember the wood you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Feel me screen on me box, she says, I'm Mr. Romantic, Tell me fantastic. Touchman on me box, she says, I'm Mr. Boom. Tell me fantastic. Touchman on me box, she says, I'm Mr. Romantic, Tell me fantastic. Touch me on me box, she says, I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, you are admiration, it me from the start. With physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go la ba la ba la ba la, not fart. I'll get straight to the point, like a aura aura dart. i lay down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart, and we will mmm mm, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell fantastic. I'm Dit is Fout en Nieuw. Met de beste hits uit het foute uur.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 Ik eh, weet niet of dat je dat hebt meegekregen. Kan eigenlijk bijna niet anders. Maar het wordt voor het eerst eh, sinds 1984 dat Nederland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Niet alleen eh, Nederland trouwens. ook Spanje gaat niet meedoen. Slovenië gaat niet meedoen. IJsland gaat niet meedoen. Ierland. Allemaal gaan ze niet meedoen dit jaar. Dat eh, komt allemaal omdat eh, die landen, waaronder ook wij dus, het eh, niet helemaal eens zijn. We staan niet helemaal achter de keuzes ja, van die ene, ene organisatie. Tegenwoordig zeer bekend, de EBU. En dat doet me denken aan een of ander relletje van een paar jaar terug. Hoe staat dat eigenlijk ook alweer? Nou, de EBU heeft inderdaad bevestigd dat Joost Klein is gedisqualificeerd. Ik zou bijna zeggen, fuck de EBU. Oh, soms echt alsof het gisteren is gebeurd. Ik heb oprecht, dat, dat, niet geloof, ik heb oprecht een kleine hartverzakking gekregen... toen ik hoorde dat hij niet mee mocht doen aan de finale. Want ik was zo zeker ervan. Hij ging hem winnen. Hij ging hem 100% winnen. Ja, daar heb ik eh, wel een klein traantje om gelaten, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar tranen zijn er niet om gelaten te worden. Hij heeft eh, zes uur geleden aangekondigd dat 1 januari zijn nieuw album met maar liefst 24 nieuwe nummers uit gaat komen. Ik heb het uiteraard over Joost Klein en Europapa. Let's come together! Europapa, Europapa. It's now or never! I love you all! Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga.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 Welkom in you. the whole Marcel Loco en Acapulco in de Q-Music Nacht. Fout en nieuw. Tijdens Fout en Nieuw. Ik ben eh, trouwens wel benieuwd, als we toch midden in Fout en Nieuw zitten. Wat houd je eigenlijk bezig tijdens Fout en Nieuw? Eh, misschien zit je wel lekker aan de borrel of zo. Eh, heb je een spelletjesavond. Misschien ben je wel vierde of, of, vijfde kerstdag aan het vieren op dit moment. Alle andere manier stuurt een berichtje via de Q-Music app. lekker Fout en Nieuw luisteren tijdens mijn nachtdienst. Voor ik het weet is de dienst voorbij. Monique, veel succes nog met je nachtdienst. Daar maak er wat moois van. En Kian die stuurt een berichtje in via de Q-Music app. Fout en Nieuw staat aan tijdens het popnagelen. Hij stuurt er een foto bij en ik, ik moet zeggen, het zegt mij wel iets, maar ik heb geen idee wat het is. Het is een spelletje. Maar wat, hoe werkt dat dan? Ik heb geen, geen idee. Popnagelen, zegt het jou iets? Nou, ik niet in ieder geval. Hij zegt er wel bij, kom rond met die lekkere muziek. Ook Vincent stuurt dat in trouwens. Hij hebben ook een lekker nummer. Alleen hij vraagt er wel bij, kleine voorwaarden... hebben we zo ook nog iets uit 2025 kan me voorstellen tussen alle foute hits die nou, uit eh, de 90s, eh, de 80s en de 70s komen... dat het op zich ook wel tijd is voor een muziekje uit 2025. Nou, die komt eraan. Ik heb straks een lotje voor je. Ja, en ik heb straks iets belangrijks. Eh, ik heb namelijk zo aan het eind van het jaar een behoorlijke irritatie voor iets opgebouwd. mensen stellen mij namelijk de hele tijd de vraag... heb je ook nog goede voornemens voor het nieuwe jaar? Sorry, maar ik ben echt, echt nog bezig met de voornemens van 2025. Ik heb die nog helemaal niet volbracht. Ik ben wel benieuwd, heb je ook goede voornemens gehad dit jaar? En heb je ze gehaald of heb je ze niet gehaald? Laat het even weten via een berichtje in de Key music app. Kom zo terug naar Boys and Love Me For A Reason nu. Tijdens Fout en Nieuw. en nieuw.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 Nou, wie anders is het ook. Het is Catman John en Scatman in de Q-Music 8. Tijdens fouten Nieuw. Tot en met de jaarwisseling, hè, hoor je op Q alleen maar foute muziek. Vooral het in 2026 eh, krallen natuurlijk. Eh, ik vroeg me net af, heb je dat ook al gehad? Eh, mensen beginnen nu al, we zijn op, op, op 30 december... mensen beginnen nu al te vragen, ja, wat zijn goede voornemens voor 2026? zich is dat niet per se heel gek. Maar ik moet zeggen dat ik die vraag het liefst uitstel tot, tot, tot 1, 2, misschien wel 3 januari. Uh, want ik ben eigenlijk nog een klein beetje bezig met de goede voornemens voor 2025. Ik eh, had een bijzonder goed voornemen. Ik eh, zou in 2025 meer maaltijdsalades gaan eten. Want ik wil eigenlijk een klein beetje afvallen, een beetje gezonder eten, meer op mijn voeding letten. Ehm, en ik heb in 2025 in totaal twee maaltijdsalades gegeven. Dus je zou wel kunnen stellen dat dat mislukt. Maar ja, het jaar is nog niet afgelopen. We zijn nog steeds bezig, dus het kan nog steeds goed komen. Ik denk het niet, maar we gaan ervoor. Eh, René die stuurt in, eh, die heeft het wel gehaald. Ik had voor 2025 voorgenomen om 10 kilo af te vallen. En dat is gelukt, want ik ben 13 kilo afgevallen, ja. Zeker een applausje waard. Lekker bezig, nee, gefeliciteerd. Eh, Renske die wou in 2025 minder op haar telefoon zitten... stuurt ze in via de Q-app. Uh, haar, zwaar, schermtijd halveren, zegt ze. Maar haar schermtijd is nog steeds 10 uur. Ik ga er even van uit, dat je schermtijd niet 20 uur was. Dus <laughs> ja, dat is ook mislukt. En Sander die had zich voorgenomen dit jaar het zichzelf minder druk te maken. Dat is gelukt, zegt hij. Eh, Ron die zegt het goede voornemen voor 2025 was en is gelukt... een keer mee te mogen doen met Knok tegen de Klok... voor mijn stichting Zonder Honger in Apeldoorn. En daar heeft hij 393 euro mee gehad Ja, dat is ook een applausje waard. Lekker bezig, Ron. Lekker bezig, altijd goed voor het goede doel. Dat is altijd leuk. Eh, en er komt nog eentje binnen van eh, Kian. Hij zegt, mijn goede voornemens voor 2026 zijn... vaker... Nee, wacht, Kian, nee. Nu ben je al bezig met de goede voornemens van 2026. Dat is exact de vraag die we willen vermijden, Kian. Dat is niet de bedoeling. Nou goed, eh, kom maar nog even door met die goede voornemens via de Q-app. Stuur even een berichtje in. Komen zo terug. Nou, Lotje in de Q-Music Nacht tijdens Fout en Nieuw. Ja, vandaag weet ik het zeker, ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan weet I Want You To Want Me. We zitten midden in eh, de goede voornemens voor, let op, 2025. Ik eh, ben nog helemaal niet toe aan de goede voornemens voor het komende jaar. Ik ben nog steeds bezig eigenlijk met de goede voornemens van het afgelopen jaar. Ik zei net al, eh, mijn voornemen was om meer maaltijdslades te eten. En tot dusver in heel 2025, en we zitten al op 30 december, heb ik er twee gehad dat is een klein beetje mislukt. Er komen nog meer van die goede voornemens voor 2025 binnen via de Kimis app. Uh, onder andere van uh, Wietske. Zij zegt, ik wou permanent stoppen met roken. Maar dat is helaas niet gelukt. Nou, komt gewoon weer een stoptober aan. Dus uh, Wietske, veel succes volgend jaar. Dat komt goed. En Marije stuurt ook nog een berichtje in via de Kimis App. Ik wist niet dat het een goede voornemen was. Maar ik heb dit jaar twee keer de halve marathon uitgerend. Lekker. En de goede voornemen voor 2026... nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, niet de goede voornemens voor 2026. We hebben het over die van 2025. Ik ben nog helemaal niet toe aan die vraag. Even wachten. Gewoon even lekker tot 1 of 2 of 3 januari wachten. Dat is beter. Oké, ehm, terug naar de goede voornemens. Uh, Bjorn, goedenacht. Goedendag. Jij eh, hebt het eh, aller, aller, allerbeste goede voornemen voor 2025... die ik ooit heb gelezen. Want jouw goede voornemen, dat is... Nou, geen goede voornemens hebben. Hoppa! En dat is precies hoe je het wil. En in 2026 zijn ze waarschijnlijk gewoon weer exact hetzelfde, of niet? Jazeker. Kijk, heel goed. maar dan mag je nog niet mee bezig zijn, hè? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, precies. Dan mag je nog niet mee bezig zijn. Heel goed dat je het zegt. En eh, Bjorn, eh, veel succes in 2026 met een goede voornemens en een fijne nacht, hè? Jij ja, een fijne jaarwisseling.